Twee uur, Mark Visser met het NOS Journaal. PvdA-lijsttrekker Samsom heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten uitgehaald naar de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor twee jaar rechts rot Waarin volgens Samsom de verschillen tussen mensen groter zijn geworden en bruggen in Nederland zijn weggeslagen. Samsom zei in zijn speech voor PvdA'ers uit Groningen, Drenthe en Friesland dat verandering in de lucht hangt en dat die over 72 uur bewaarheid kan worden. Samsom reageerde ook op het idee van SP-lijsttrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsom Samsom vindt dat geen goed plan... omdat zo'n verbod volgens hem de vrijheid van meningsuiting aantast. In de Syrische stad Aleppo zijn 17 mensen om het leven gekomen door een autobom. Syrische staatsmedia melden dat 40 mensen gewond raakten. De bom ontplofte in de buurt van een ziekenhuis en een school. In gebouwen waren volgens omwonenden militairen ondergebracht. Alle doden zouden burgers zijn. In Aleppo wordt nog altijd gevochten door opstandelingen tegen het regime van president Assad en door het Syrische leger. Nog zijn er terreurgroepen actief die werken zoals Al-Qaeda. Serena Williams heeft voor de vierde keer de US Open gewonnen. De Amerikaanse tennister was in de finale in drie sets te sterk... voor de Wit-Russische Victoria Azarenka. Het was voor Williams haar vijftiende Grand Slam-titel. Vanwege het slechte weer was de finale een dag uitgesteld. In Londen zijn de Paralympische Spelen afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie waren onder meer optredens van Jay-Z en Coldplay. Rolstoeltennister Esther Vergeer droeg de Nederlandse vlag. Nederland deed het beter dan bij de vorige Paralympische Spelen. In Londen werden 39 medailles gewonnen, 17 meer dan vier jaar geleden in Peking. De Nederlandse ploeg zal vandaag naar Rotterdam terugvliegen... en de medaillewinnaars worden dan dinsdag door het kabinet en het NOC-NSF... in de Grote Kerk in Den Haag gehuldigd. Het weer, Vannacht en in de ochtend wisselend bewolkt met plaatselijke kans op een bui. Vanmiddag overwegend droog. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. de jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. Ah, je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? welkom, lieve luisteraars. Daar was ik weer. terug van een enerverende zomer vol pieken en dalen. Precies zoals ik het eh, leven graag heb. Nou goed, afgelopen drie weken heeft eh, Francis Broekhuizen de honneurs waargenomen. Complimenten voor hem. Dankjewel, Francis. En eh, over twee weken zit hij hier weer achter het glas als regisseur. Maar nu zit daar Vincent Kom en achter de knoppen Ewald. Goed, uh, Ewald van Tienen. Eh, eh, naast mij in, in de studio, bij deze ontzettend kleine studio van Radio 1... in de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars... Hè, zoals dokter Bongo Brain zo adequaat net zong. Nou, daar zit een oude vriend van de dokter, namelijk Leo Unger. Hello. Hello, kwart eeuwen jong is hij volgens mij ben je met mijn, eh, mijn, eh, mijn eh, oudste gast tot nu toe. Welkom, Leo. Nou, ontzettend leuk dat je er weer bij bent. En, en je hebt een ontzettende... Het is 2,5 jaar geleden alweer dat je hier was. Weet je dat? Ik hoor jou helemaal niet op de koptelefoon. Nee, maar, je hoort me wel, toch? Ja, zo, zo hoor ik Want niet zitten gewoon anderhalve meter van elkaar. Ja, ik zet mijn koptelefoon maar af. hey, ehm, wat zou ik zeggen? Eh, jij, hebt een heel... Uh, Circus meegenomen. Ja, heel, heel, wat is het? Eén, twee, een sextetje. Heb je ervan gemaakt? Ik zou even zeggen, dat is eentje ken ik al. Dat is uh, Joaquin Lorenzo, want die was er 2,5 jaar geleden ook bij. Die speelt dit keer bas. Vorig keer was het gitaar, hè? Ja. Nou, muzikaal type, hoor. En dan hebben we eindelijk een dame, uh, Mary Lichtveld. Welkom, Mary. Ja, Ewald, zet je haar microfoon even open? En waar kom jij nou zo vandaan, Miri? Ik kom uit Den Haag, Adeline. Ja, het hele, het hele zootje komt uit Den Haag. spulletje. <laughs> en dan hebben we ook nog eh, op de drums... dat is een, naam voor mm, mensen die er iets van af weten... die wel bekend kan zijn. Dat is Taco Gorter op de drums. En dan hebben we een eh, oude bekende, die is hier ook al vaker geweest. Dat is Marius Bos. Ja. Maar die zat toen in een hele andere samenstelling... namelijk met Abel de Lange in de Bijen Mosquito's. Ja, klopt. En hoe kom jij... Ben jij een oude vriend van Leo? Nou, nou eh, eh, eh, Abel en ik hebben een gemeenschappelijke vriend. Dat is Frank van Meteren. En nou, Frank is weer een vriend van Leo. Ja. ja, want jij komt uit Groningen. Ja. Oh, ook vanavond? Kom je vanavond helemaal uit Groningen? Nou, ik heb vanmiddag eerst opgetreden daar in die buurten. En nu ben ik weer deze kant uitgetrokken om te kijken wat hier te doen is. Oké, nou, <laughs> hartstikke leuk. En dan een nieuw gezicht voor mij ook. Uh, uh, Roy Kroes, welkom. Nou goed, hij zegt niks. Hij heeft geen microfoon. Nee, <laughs> oh, nee, heeft geen microfoon. Ja, maar dat, dat vangt de rest allemaal wel op. Maakt niet uit. Overhead zie je toch? Ja, ja overhead. Uh, <laughs> Leo, wat, wat ga je spelen? Ehm, eh, ja, we beginnen met een nummer dat heet eh, Change. <laughs> Change. En dat is van jou? ja. ja. Oké. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Going down the street full of memories so sweet. There no more where we listened to the band, where we used to dance. Apartments store, it's all bought and sold, redecorated painted, plastered, renovated. Anywhere I go, no one there I know. Town is changing, town is moving. Nothing will remain, people complain, all in vain. Town is changing, town is moving. Nothing stands still, nothing ever will be the same. But at the other end of town is the other way around. Come, come and see here you can feel the heartbeat that once you felt in my street. Now here's the place to be. Here you can dance where once there was a bank and you say hello and hi. You can sit in the sun till day is dawn, party through the night. Town's changing. nothing will remain. People complain, all in vain. Town's changing, town is moving. Nothing stands still, nothing ever will. volcano rises in the middle of the sea. And there's nothing but clear blue water where a continent used to be. The world is changing, the world is moving. Nothing will remain, people complain, all in vain. Town is changing, town is moving. Nothing stands still, nothing ever will be the same. Yes. Ja. Dankjewel. Heerlijk. Lekker nummer. Ja, klappen mee jongens. voor jezelf. Hartstikke goed. dat is een poppige mening. Nou, heerlijk. Leuk nummer. nou... Leo, shut up. Goed, hey, eh, ik ga even, even gauw opzommen wat we de rest van de nacht gaan doen. Eh, afgelopen zaterdagavond werden de winnaars bekendgemaakt... van de NTR Radioprijs voor aanstormend radiotalent uit Nederland en België. En de afgelopen drie weken had eh, Vincent Bijlo in eh, Holland Doc Radio... de negen genomineerden geïnterviewd en fragmenten van hun werkstukken laten horen. En eh, nou ja, afgelopen zaterdag maakte Winfried Baaiens de winnaar bekend. En dat is, die, ga, die krijgt u niet vannacht te horen, die ga ik volgende week laten horen. Ik laat u vannacht horen ehm, de nummer twee... En de publieksprijs, dat is ook toch grappig. Hè? Die heb ik zelf uitgekozen. Wist ik helemaal niet eh, of ze zouden winnen. Nou, dat, eh, dat gaat allemaal... Eh, dat komt straks. Ehm, een hoorspel op herhaling krijgt u het laatste deel van de vier delen van The War Behind the Wire. Geschreven door James Follett, een zeer populaire Britse schrijver van tijd. En van romans, tv-drama's, hoorspelen. Meest uitgeleend in de Britse bibliotheken, las ik. Goed, nou, deze serie hier gaat over de wederwaardigheden van Duitse krijgsgevangenen... die na de oorlog weten te ontsnappen. Nou, dat is een beetje eh, outdated lijkt het, maar ik vond het heel interessant om te horen. Goed, verder eh, houdt Koven eh, Ko van Gemert wederom onze poëzievlag hoog... en is Jan Neemhaus weer terug. Lang leven de betere oude meuk, zou ik maar zeggen. En hij heeft ook Rex van Beuningen weer ontvangen... en hij is in de pen geklommen voor een vers mysterie van Emily. ik heb ook een paar nieuwe platen voor u. En, oh ja, Groentevrouw is nog even op vakantie. dat heb je met die oudjes die, eh, die met pensioen mogen. en die, die, die kunnen gewoon doen wat ze willen. Ja, voor ons eh, nog, eh, nog een twintig jaar moet ik minstens hier achter dat ding blijft zitten goed. Nou, tot slot de website www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles podcasten, kan je ook abonneren, je kan ook gewoon terugluisteren. Je kan ook mailen naar het Goede hetgoedeleven.nl. Je kan mij vrienden op Facebook, Adeline van Lier. Je kan twitteren via het N8VH Goede Leven. Je kunt ook ons beluisteren via de site van eh, mij hè, natuurlijk. En je kan ook, daar staat ook trouwens een player aan. Maar dat kan ook via de player van Radio 1. Nou jeetje, wat een, hoop gezever. Jongens, gaan maar lekker... Eh, volgende nummer. Ja. ja, mogen we? Ja, tuurlijk. night trains running through my dreams. Night bowls leaving silver trails. Night planes weaving streaks between. amazed I am, miracles they are. Transportation and Transportation to take you where you have to be. A shred of song, a little melody I'm back in time, you are. Years and years and years. A sudden perfume in the air. I'm back in her arms, you are. Sweet lips, whisper whispering in your ear. Transportation. Unexpectedly, transportation. Sometimes you pay, sometimes it's free. its free transportation in space, in time, transportation. Leave everything behind. Goed, ik ga eh, Leo eventjes... Eh, nou, het is een van onze rijpste gasten, hè? de driekwart eeuwgrens eh, al gepasseerd. Blijft volgens mij zo fris en fruitig, onder andere door al die muziek die hij maakt. Die hij blijft maken en de les die hij erin geeft. misschien ook zijn vrouw, vrouw Petra en een gezonde dosis yoga. Dat klopt toch allemaal, Leo? Ja. Jawel, jawel, ja, ja. Jongens, klopt het allemaal? Ja, ja, oh, Alleen die arme oren, <laughs> die, hebben, zijn geteisterd door die hebben een de, beetje hulp jarenlange nodig. harde muziek. Maar verder alles eh, still going strong. Nou nu dan geef ik dus antwoorden die nergens op slaan. Denk oh. ik dat je iets gezegd oh, hebt. Oh, oké, oké. Okay. Nou goed. Ik zal wel even samenvatten, want ik weet, ik weet alles nog over jou. Uh, geboren in Arnhem, waar alleen klassieke muziek klonk. En hij mocht alleen maar klarinet spelen, want pa die vond de gitaar, dat was helemaal niks. Hij heeft ooit nog een klarinetconcert uit zijn hoofd geleerd van Mozart. Dat kon hij. Ja, ja, ja. Op de dus klarinet. Ja. Nou, grote liefde was natuurlijk gitaar. Heeft hij uiteindelijk natuurlijk... ik heb eh, ook, eh, staat het er ook, een bariton sax heb ik ook nog. Nee, dat, heb je eh. niet, dat staat er niet bij, want dat heb je me niet verteld. Dus dan weet ik dat niet, hè? Heel moeite instrumenten. <laughs> Primeurtje. Primeurtje, oké, bariton sax. goed. Nou, uiteindelijk heeft hij zichzelf leren gitaar spelen. En 59 kwam hij na zijn diensttijd in Den Haag. Want dan ging je, <laughs> werd je, wil je naar de opleiding tekenleraar. En lag je s'nachts met je oor geplakt aan je transistorradio radiootje, naar Radio Luxemburg luisteren. Want daar werd de popmuziek min of meer uitgevonden. Of althans, eh, hè, en zo kwam het bij de mensen. En het allereerste plaatje, hebben jullie het klaarstaan jongens? Dat was dit. was het? Leo? Ja, maar zo dadelijk gaat hij zingen. Ja, ja, we moeten even zijn, oké. Eerst nog een zo. Oh ja, precies. En daarna gaat hij zingen. Ja, speel maar mee, jongens. angels got to share in the dream. Well, I'm told about and mixed. He's the guy that gets me fixed. Harold sent to give me Dr. Chance. ja, oké okay dan. Nou, eh, Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton. Je was je eerste plaatje, tenminste dat dacht dat jij. ik heb hem nog steeds, helemaal grijs gedraaid. Ja, ja, ja nou, je kan het nog steeds meezingen, hoor ik. Goed, nou, ik ga even door over jou. Je ging toen eh, spelen bij de Lowdown Blues eh, groep, 65, van G. van der Pol. En dan won je ook nog het Loosdrecht Jazz Concours mee. Maar ja, je wilde verder dan die oude, wat die oude mannen deden, die oude mannen blues. Dus je startte je eigen bandje. En je had tegen Wil Dank in 1974 een hitje met eh, Run to the Sun. Waarbij Run de to the Sunshine. Run to the Sunshine, waarbij de arrangementen wel heel erg suikerig eh, eh, opgelapt waren door, ik denk, ja, door die producer. Was dat Tony Vos? Nee, Tony Vos, dat was daarvoor. Oh, dat was daarvoor. Tony Vos, dat was mijn eerste solo-single. Dat was It's No Use. Oké. Maar, maar is die, dat is geen hit geworden. Nee, maar Run to the Sun, volgens mij... Run dat... to the Sunshine. Ja, sun, sorry. Ja, Run hey. to the Sunshine, sorry. <laughs> maar goed, dat is dus een hit geworden. Ja. Maar als je dat terughoort, dat is dan helemaal geen... Niet Leo, hoor. Nee, dat heeft niks met Jerry Roll Morton te maken bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee daar hadden zich eh, andere mensen meester van gemaakt. Ja, dat is ja. goed hoor. Ja. heel vakkundig. Ja. Alleen het was niet helemaal wat ik voor ogen Nee, het was een beetje te suikerig, maar toch? Maar het werd wel een hit. Dus, werd wel een eh, hit. Eh, heb, je daar ook nog een beetje geld van, voor, eh, mee verdiend? Ja, natuurlijk. Oké, dat is heel fijn. Goed. <laughs> maar ik nou, had het zelf geschreven. Dus. Ja, dus dat geldt. ja. Oké. Nou, je hebt ontzettend veel muziekles gegeven, vooral bandjesles. bassist hier, Joachim, was een van jouw leerlingen. Als ik mij meen, goed bij... Joachim, toen hij 16 jaar was, kwam hij ja? Bij mij. Ja. En dan geeft hij dat zelf Dat is een broer Martial. Ja? Nou, wat gek, ja. te gek toch? Nou, eh, wat kan ik nog meer vertellen over jou? Uh, oh, je hebt ook gitaarles gegeven aan eh, gevangenen in Scheveningen. je hebt twee zonen, waarvan de ene al jarenlang vermaard DJ is... en de ander organisator van big parties. DJ Remy. DJ Remy. En dan heb je ook nog een hoop eh, heb je kleinkinderen... en daar ben je gewoon de grote brownie en pannenkoekenbakker voor. Ja. En je hebt weer je mooie zilveren Iron Lady meegenomen. Ja. Huh? de Resonator, de Dobro. Dus ik heb, het, eh, nou, ik heb het allemaal verteld. Dus ga maar weer een liedje spelen. En dan mag jij dadelijk je, je, je, medemuzikanten voorstellen. Ja? ja. moon above the bay glittering on the wave, blue light on the rock and over the boulevard, black shadows hiding it is tight. And ooh, no sweet fandango. Ooh, sailing to this a distant disco track down up its muffled rhythm amidst the sea of cars. Spanish moon above the bay. Chinese lantern above the way. Tired palm trees resting in the low Warm night. Bats chasing small mosquitoes, fluttering after their prey. And ooh, no sweet fandango up its muffled rhythm amidst this sea of cars. Life's not so bad on the fourth floor of this 20 story building ice cubes tinkling in my glass. This holiday is a gas, her little show. I'd love to stay on the fourth floor or any story of this building. Just sitting on my ass hours past. Give me some more. leuk. hey, uh, Leo, uh, zeg eens eventjes, wie, wie is daarnaast je? Roy Kroes. Roy Kroes? Ja, vertel ja, eens iets over Roy. Hij is een grootmeester uit Den Haag. Ja? Ja. Geen familie van Bertico, hoor. Hè? Huh? Geen... <laughs> nee. Heel ver. Heel ver, ja. vertel eens iets over Roy. Waarom, eh, nou, waarom kan, hij het dan beter zelf? hij heeft helemaal geen microfoon. Dus... een ja, ja, <laughs> Maar we horen het wel, we horen het wel. Ja. <laughs> ik zie wel. al kijken. Ja, wat wil je van me weten? Ja, eh, wat, is jouw wat zijn jouw muzikale roots? Oh god. Mijn eh, vader. Ja? Ook muzikant? Ook, ook gitarist? Ja, en mijn opa ook. Ja, echt waar? En ook in bandjes gezeten? Iets wat ik kan, eh, kan kennen? Of... Nou, mijn, ooms hebben wel een bekendere Indo-band gezeten. Mijn vader heeft niet zo... Ik kan, kan me niet herinneren. Nee. Van namen waren, ja, Johnny Timers of zo. Maar ja, dat zegt niemand meer. Nee, nee. En jij, hoe, belangrijk is die gitaar in jouw leven? Vrij belangrijk. Ja? <laughs> dat is een understatement. Een understatement, oké. Ja. ja. En speel je momenteel ook nog in, andere bands? Of heb je een eigen ding? Ik speel met Mary. Je speelt met Mary, ja. Dat moeten we dadelijk ook gewoon... gewoon dus weet je wat, zullen we dat gewoon eigenlijk nu maar gaan doen? Want Mary die zit daar. Ja. Vertel jij eens iets over Mary dan. Eh? <laughs> nou, ik ken Mary al eh, vanaf de tijd dat ze... Nou, nou, ze kroop net niet meer over de grond. Ja, <laughs> precies. Haar vader was in de zestiger jaren een hele goede vriend van me. Ah, oké. Ja. die nam me een keertje mee naar huis en daar zag ik kleine Mary. Zo drie jaar. Echt waar? Ja. ja. En, jij zingen, dat is, heb je heel je leven gedaan? Eh, in de badkamer, zoals veel mensen. Ja? Maar eh, toen Leo kwam nog niet, nee. Ik was helemaal betoverd door zijn... Eh, ja, hij had een gitaar bij zich. Hij was ontzettend knap, is hij nog. <laughs> <laughs> dus ja, een klein meisje van vijf. Ja. Ik was helemaal... Eh, de weg kwijt van hem. En hij at meer brood dan ik ooit iemand had zien eten. Oh ja? Terwijl hij ziet er nog steeds als een knappe vent uit. Hij eh, maar hij at ontzettend veel. Dus ik ja, vond alles eh, te gek aan hem. Oké. Maar En dat zingen bij jou? Want dat, ik bedoel, eh, jij hebt niet voor een muzikale carrière gekozen, of wel? Nee. Nee, dat is later gekomen. Ik heb heel lang eh, met de handen in het haar gezeten van andere mensen. Ik ben kapster geweest. Oh, oké. Heel lang. <laughs> ja. Ik moet trouwens. Precies. En, maar, maar je hebt wel altijd voor, voor je plezier gezongen? Ja. En eh, ja, toen werd ik ziek, dus ik kon dat werk niet meer doen. En toen dacht ik wel meteen een dag later... ik wil proberen iets met het zingen, want dat doe ik zo graag. Ja. Ja, en nou ja, kort daarna ben ik eigenlijk Roy tegengekomen. Dus eh, dat, ja, dat, dat past als een puzzeltje in elkaar allemaal. Ja, want het is dus echt een eh, verrassing, wat, eh, lieve luisteraars, wat je gaat horen. Want Mary kan echt heerlijk zingen. Ik zou zeggen, ga je gang. Oké. Ja? Dat is echt bijzonder. En het komt daardoor. Leo had mij vorig jaar al gemeld van je moet Mary een keertje uitnodigen. Weet je, was jij dat of was... Ja, ja, ja. En nu heb je er meegenomen. Dat is heel erg goed. Je, je krijgt een microfoon van Leo. staan. Ja, gaat het zo staan? Oké. Okay. voor het moment is het dus geen duo dan. Wat zeg je? Voor het moment even niet. Nee. <laughs> Voor alle boekingen wel, hoor. <laughs> Wat, voor wat ah, nee, echt niet. Wat, hè? Boekingen gelijk. Kwartet. <laughs> als, de, als, als wist je mij maar. Nee. Dat weet je zelf, hè. the water. Have you seen that baby dressed in red? Way in the water. It must be the children that Moses led. And God's gonna trouble the water. I say, wait in the water. Wait in the water, children. Gonna wait. Travel the water. Hmm. Now, have you seen that baby dressed in white? trouble, the water is away. Wat, nou, wat te gek, ja. Die, die, ja, je hebt er een fan bij. Nou, ja, ja, absoluut. <laughs> Nee, waanzinnig. Nee, je moet meer zingen, meer spelen. Meer mensen moeten het horen. Hartstikke goed. Oh, dat zou mooi zijn. Ja, hè? Wij doen er alles aan. Jullie doen er alles aan. Dat is, eh, je hoort Taco. Taco, ja, die microfoon, Want eh, eh, Ewald, die pakt het wel, hè, van, van Taco. Oh. Nee, want Taco, dat, je, bent dus... wat, wat, is dat een grappig drumstelletje wat je bij hebt? Want het is... En heel... is het de koffer van mijn sneerdrum. De koffer van je sneerdrum, maar die, die geeft, dat is je... je, je... Ja, die heb ik omgebouwd tot beestrum. Ja, wat zinnig. Dus je kan met een heel klein pakketje, kan je toch... ATM-kit. Daar maak ik zeker geen reclame Nee, is al verleid, maar... Je HTM, je bedoelt de Haagse Tremmaatschappij? Ja, maar mijn OV-kit is dit. Je OV-kitje. Kan ik als ik eh, geen, geen geld voor vervoer heb, of ik heb een trein nodig, of een trimpakket. pak je... dat dingetje mee? Karretje erbij. Ja, ja precies, dan horen we het nog beter. Je hebt een microfoon in je hand en dan laat je hem op je, op je schoot liggen. Leo hoorde me niet, maar de rest wel. <laughs> Hey, eh, jij, jij, jij kan alles drummen, hè? Alles eh, van pop, funk, rock, maakt je allemaal niet uit. Nee. Maar dan maakt je niet direct een uh, allrounder of zo. Nee, nee maar wat, wat zo knap is, is dat je volgens mij heel klein kan drummen en heel groot. Ja, ik kan echt En dat maakt, drummen. je, dat maakt je een hele goede drummer, toch? Dat je ook met zo'n klein setje... Hij vindt het heerlijk, zo'n klein, klein setje. Ja. Ik eet ook liever sushi dan een hele grote. Ik ben meer van less is more, maar dat... Ja. Wat voor les? Weet je, drumles. Drumles, ja, dat geef je natuurlijk wel. Dat doe ik heel veel, dus dat is dan helemaal niet waar. Les is meer. weet je. Nee, nee, dat is waar. Je hoort het al, je kan beter niet met mij praten. Nee, nee, luisteren, Weet je wat ik fijn vind? Dat je goed kan horen dus waar je vandaan komt. Ik, hoor je dat echt? Nou, dat kun je heel raar, maar dat kun je heel goed horen bij jou. Ik dacht altijd dat dat nog wel mee <laughs> Hoezo? Nee, nee, nee. Nee, nou, weet je wie erg praat? Zo nou. overdreven. Ik doe het nou ook een klein beetje. Ja. Zo, Jeffrey Huff, eh, weet je wel, René ja. Bolman, die ook echt eh, Bom. overdrijven. Leo! Ik, ik kom met een ach, Renéetje! Maar <laughs> dat doe ik niet. Maar nee. we houden wel een enigszins accent. <laughs> Enigszins. Oké, nou goed. Eh, eh, ja, geef hem maar weer terug aan Leo. Want Leo heeft net stil moeten zitten. Eh, Nog eentje? Gaan we gelijk door? Nog oh, één? Ja, kom op. Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we. want we hebben gezegd, we gaan niet te veel lullen, want jullie... ik, ik, en lekker veel muziek. Oh ja, koptelefoon. Ja, doe je koptelefoon op. Wat zie je? Je hebt een prachtige jurk aan ook, Mary. Doe jij de goed even aan René Bom? <laughs> Ik hou van je, Bom. Oké. Okay. Deze is voor een nee. <laughs> Eh, we hebben lekker niet die tv aan, hè, want je hebt hier zo'n webcam. Nou, ik, ik vind dat zo irritant. Dit is radio. Staat er niet stiekem toch aan, hè? Ik wil dat niet. Nee, zet uit dat ding. Zet onmiddellijk uit. Zo. Want ik vind dat radio... Ik bedoel, eh, eh, je hersenpan is groot genoeg om van alles voor te stellen. je grootste film Ja, toch? Radio is radio. Maar had je wel kunnen zien wat een ontzettend mooi jurkje ze aan heeft. Of hebben jullie dat wel gezien, omdat het even aanstond? Je hebt me uit, hè? Nee, want, oké. Goed, Mary Lichtveld. Ja, we zijn eruit. chirping. The water is high. There's a soft cotton dress on the lines hanging dry. Windows wide open. African trees bend over backwards in a hurricane breeze. Not a word of not even a note. She's gone with the man in the long black coat. Somebody seen him hanging around near the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he quoted, there was dust on the man in the long black coat. preacher was talking, there's a sermon he gave. He said, Every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy it sticks in your throat. She gave her heart to the man in the long black coat. There's no mistakes in life. Some people say it's true. Sometimes you can see it that way. People all just flowed. She gave her heart to the man in the long black coat. There's dust on the water. It's been there since June. Tree trunks uprooted in the high crescent moon. Feel the buzz and vibration and the rumbling force. Somebody's out there beating on a dead horse. There was nothing she said, not even a note. She's gone with the man in the long black Ja. Ja, wauw. Dat is toch eigenlijk heel... Maar eh, Miri, heb, jij als kind dan wel veel gezongen? Of, of... Eh, ja, maar het is wel later pas allemaal echt doorgedrongen of zo. Ik, ik begrijp het soms zelf ook niet eh, waar het vandaan komt. Ja? Of zo. Maar ik, ja... Sommige mensen zeggen, ach wat jammer, je het klinkt zo goed, maar je bent gewoon 30 jaar te laat. Maar ik vind dat zelf helemaal niet. <laughs> Want eh, het is er toch uitgekomen, al is het een beetje laat. Ja, precies, ja. <laughs> Goh, maar dus- en, en, eh, heb je veel optredens? Lukt dat? Ja, we zijn wel veel eh, aan de weg gaan timmeren, zeg maar. Op een leuke manier ook soms op vreselijke plekken. Maar dan gaan we gewoon samen spelen. Dus met, met Roy, en, eh, je bent, met z'n tweeën zijn jullie... Eh, ja, en dan soms ook met andere muzikanten erbij. Maar we zijn vaak samen op pad, Roy en ik. En dan, als we maar goed onszelf horen... maakt het ons eigenlijk niet eens zo uit waar we staan... om maar op een gegeven moment is het wel leuk als mensen luisteren. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Maar het is wel te gek, hè? Dat je zo kan zingen en dus kan optreden. Het is een genot. Ja. Ah, ik ben jaloers op. <laughs> Oké. Goed, nou, je mag hem weer aan Leo geven, want uh, hè, de, de oude baas... Nee, jij, jij niet meer. Jij, jij. Ik, je raakt helemaal in de stress. Nee, we gaan niks meer aan, uh, aan Taco vragen. Dat ken je niet aan. dat ken je niet aan. Uit de koers. Ja? Oh. Goed, eh, Leo, wat ga je doen? Um, dit is... Ehm, ja, we zitten nu toch in het driekwartsmaat. En het is ook zoiets. Ja. Um, heeft niets met blues te maken of zo. Dat heeft alles te maken met mijn kleindochter. Vertel. Ja, dit is eh, een nummer voor mijn... Eh, eh, hoeveelste kleindochter? Mijn oudste kleindochter. Ja, hoe heet ze? Joni. Joni. Hoe oud is ze dan al? Ja, ze is nu alweer tien. Oh, oké. Maar, ja, toen je het schreef, was ze... In ieder geval, het gaat erover als ik er op school op kom halen. Ja? Dan, eh, dan op die speelplaats. Ik, ik moet er vaak ophalen. Ja. Op die speelplaats dan op een gegeven moment is ze hier. En dan denk je van nou, ik ga nou maar eens naar huis. En dan denk ik dat ze daar is. Nee, dan zit ze helemaal aan de andere kant. Die schicht met al de vriendinnetjes alle kanten op en zo. Ja? En vandaar dat het nummer heet Like a Summer Breeze. Voor Joni. Oké. Hmm zit tegen van alles aan, maar goed. Like a summer breeze in the sun While the birds and bees are playing still just for fun Tumbling through the trees Like you're on the run That's the way you zigzag through the day Till day is done Like a summer breeze But it won't be long before the days will change. Change for good. Not everything is pink and rosy anymore. The birds and bees will show the nature of the game like they should. And you'll be out to find out what things. like a summer breeze in the sun. Tumble round as long as it is still, just for fun, like a summer breeze. it won't be long before the days will change. Change for good. Not everything is pink and rosy anymore. The birds and bees will show the nature of the game like they should. And you'll be out to find out what's in store like a summer breeze in the sun. Tumble around as long as it is still, just for fun. Like a summer breeze, like a summer breeze. Leo, Leo, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? Eh, heel verschillend. Ja? Ja. Noemen ze gemiddelde dag? Eh, ik, eh, ik ben huisman. Ja. En ik maak dus in het begin van de dag dan, als ik eindelijk mijn bed uit ben... dan ga ik het ontbijt klaarmaken. dan ga ik van alles doen. Ik doe elke ochtend yoga. Ja. Hoe lang? Hoe lang doe je dat? Ik bedoel, is dat een uurtje of een half uurtje, Een uurtje? Drie kwartier. Ja. ja. En dan eh, boodschapjes doen. Eh, ik zit, eh, en overal probeer ik dus muziek tussendoor te maken. En ik ben constant bezig met nummers schrijven. Dus, dat gaat altijd maar door. Overal liggen boekjes en papiertjes waar ik ideetjes aan opschrijf. En die worden op een gegeven moment <clears throat> bij elkaar geschraapt tot een nummer. En... Eh, doe je nog ehm, lesgeven? Hè? Doe je nog lesgeven? Nee. Nee, nee. Nee, doe ik niet meer. Nee. Nee, heb ik 24 jaar gedaan. Dat vond ik welletjes. Was wel klaar. Ja. Hey, en, en ga je dan, eh, heb je ook een eh, vaste avond of, of, of, dag dat je gaat repeteren met anderen? Of, dat uh... wisselt de laatste woensdagavond. Dan zit ik vaak met... met Marius? ja, met Marius. En met wie er allemaal mee wil of kan. Oké. En, en, en eh, heb je ook nog behoefte om ooit eens een plaatje te maken? Of hebben ze iets van dat hoeft allemaal niet meer? Een plaatje maken. Gelul. Dat, eh, tegenwoordig is dat niet meer zo interessant. Nee, nee. Nee. Nee, het kost je alleen maar geld. <laughs> Nee, maar wat ik wel aan het doen ben, dat is... Eh, ik heb een, met mijn vriend Henk Koorn... een bekende jongen in Den Haag van... <clears throat> Hallo Venray. ja. ja. En Henk Koorn heeft een paar ontzettend goede oortjes aan zijn hoofd. En hij heeft een studio. Het is een, eh, een, beetje rommelig geheel, maar wat er vandaan komt is eh, mooi. En daar heb ik de, eh, zeg maar, de afgelopen drie jaar... heb ik dus van tijd tot tijd ging ik eens met een paar jongens de studio in. En nou, zo langzamerhand heb ik... De Sahara-sessions. Hè? De Sahara-sessions? De Sahara-sessions, ja. je hebt op MySpace gekeken. Ja, want die, die studio heet Sahara. Ja, de studio heet Sahara. De Sahara-studio. Ja. <clears throat> en ehm, ja... Dat, eh, ik heb zo langzamerhand eh, genoeg materiaal om uh, drie cd's te vullen. Oh. <laughs> Dus ik moet kiezen. Ja. ja. En, optreden voor publiek? Ja, veel te weinig nog. Dat, ik ben de laatste jaren ben ik dus erg druk bezig geweest met die opnames. Dat was eigenlijk de rode draad. nu moet ik maar weer meer het podium op. Oké. Ik heb wel een vaste stek. Ja? Ja, ik heb een vaste stek. En dat is? Eh, ken je dan Haag? Ja, ik ja, ben toch hè, maar dat is wel lang geleden hoor. Oh, ja? ja? Oeh, foute vraag. Ehm, ken je de Posthoorn? De café de Posthoorn, ja, ja zeker bodega, weten. Bodega. Bodega, ja, ja, ja. Oh, daar kwam ik graag. ja? Nou, daar zit ik elke zaterdagmiddag, of eh, zeg maar van half zes tot half negen. Wat leuk. Zit ik daar te spelen. Oh, wat leuk. Ja, daar ben ik muzikaal behang. Oh, wat goed, wat goed zeg, ja. ja. Dat is fantastisch. Nou, nou dat ga ik onthouden. Als ik in, eh, in eh, Den Haag ben, kom ik zeker even kijken. Ja, tuurlijk Luisteren. moet je doen. Goed. Nou, we hebben nog zes minuten. Uh, nog een muziek. Um, poeh. Ehm, weten jullie nog wat? Wij hebben er al vier gedaan. Ja, natuurlijk wel. Ja. nog eentje. Ja, kom op. Uitsmijter van Mary en oh. Roy. Oh. in C. nobody loves you when you're down and out. Oké, okay, Oké, niet? ja, doen ze allemaal meedoen. Toch samen toch? Gewoon doen. Ja, zeker. Het eh, gaat toch omdat we mooie muziek Ja. Gaat het ook weer? van hem houden. Hé, nou, hey, uh, nog twee minuten. Ik wil wel met muziek ja. eruit, jongens. Oh, dus, uh, natuurlijk. Ga maar even effeloos, nog even. Eh... The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone say I should refuse you.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 And all their daughters put me down, cause I don't think about it. So I return to my queen of spades.